Het is een prachtige avond in Zandvoort. Na het eten lekker uitbuiken in de tuin of op het balkon. De zon blijft nog wel een tijdje bij ons. En we kunnen natuurlijk lekker gaan dromen over zwoele nachten. Net bijvoorbeeld Elephant Gerald en die mooie song van Antonio Carlos Jobim, Dreamer. the sea. I long to speak of my love, but you don't. thank you Pianist, componist en arrangeur Billy Strayhorn heeft ontzettend veel mooie muziek nagelaten. Muziek die in eerste instantie was geschreven voor de band van Duke Ellington, maar daarna door velen is geadopteerd. Daarnet hoorden we Strayhorns compositie Passion Flower, ooit prachtig vertolkt door rietblazer Johnny Hodges. Maar hier in Hoogland gespeeld door de componist zelf, Billy Strayhorn. Wie Nina Simone zegt, denkt meteen aan haar prachtige, rauwe stem. Maar ze was ook een fantastische pianiste. Ik vond een mooi instrumentaal nummer van haar, ook alweer afkomstig uit de mu muziektoko van Duke Ellington. Nina Simone met Satin Doll. met dat kleine altsaxje. Dat beeld heb ik altijd voor ogen als de naam Julian Cannonball Adderley valt. Een man met een geheel eigen soepele swing die vooral naamaakte in de jaren 50 en 60 en in 1975 al overleed. Hier speelde hij Serenata. Diane Kroll heeft als zangeres en pianiste geen specifieke stijl. Of het zou moeten zijn dat zij in de vertolking van haar muziek altijd een bijzondere aanpak heeft. Luister haar naar haar in het romantische Love is Where You Are. the first listen to was weer. Stardust, gecomponeerd door Hokie Carmichael en door talloze muzikanten uitgevoerd. Ditmaal werd dit vrije nummer gespeeld door het orkest van Glenn Miller in de tijd dat hij nog gewoon burger was. Ik maak er een hobby van om van bepaalde songs zoveel mogelijk uitvoeringen te verzamelen en dus ook van Stardust. Gewoon te getrouw draai ik er nog eentje. Ditmaal een van de vele vocale uitvoeringen blueszanger en gitarist Woody Nelson met trompetist Wynton Marsalis met Stardust. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. And the melody haunts my reverie. And I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration ago And now my consolation Is in the stardust of a song And beside the garden wall When stars are bright And you are in my heart, And the nightingale tells his fairy tale a paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart there always will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. van de vorige eeuw scoorde clarinetist en bandleider Benny Goodman enorm met zijn kleine bezettingen. Eerst een trio, later een kwartet. In de nieuwe eeuw besloten clarinetist Eddie Daniels en vibrafonist Gary Burton deze stijl eens goed af te stoffen en opnieuw ten gehore te brengen. Veelal ook met door Goodman gespeelde nummers. En hier was bijvoorbeeld Knocking on Wood. Vorige week draaide ik twee nummers van Line Hoorn die vorige maand overleed. Op verzoek vanavond nog een song van deze door discriminatie zeer geplaagde actrice en zangeres. Line Hoorn met The Harlem Blues. You can never tell what's in a man's mind. And if he's from Harlem, there's no use of even trying. like the tide his mind comes and goes like much weather when he'll change nobody knows nobody knows the man I love well he just turned me down he's a Harlem Brown oft times I wish that I were in this ground six feet underground. He idolized me as no other could, no, no. Then he surprised me, leaving me a note saying he has gone for good. And since my sweetie left me hollow, well, it ain't the same old place though a thousand time for that things I do From Madam Walker's beauty shops to Paul old system too That made those girls angels without any doubt they to Harlem, then I guess you'll never know the power of these mean old Harlem blues. Ah, there's one sweet spot in Harlem known as Drivers Row. Ditty folks, some call them. One thing you should know is that I have a friend who lives there. I know he won't refuse. Put some music to my troubles and call them all on blue. sweet spot in Harlem known as Drivers Row. Titty folks, some call them. One thing you should know is that I have a friend who lives there. I know he won't refuse to put some music to my troubles and call them Harlem Blues. To put some music to my troubles and call the heart van de New Orleans jazzband met de bekende Beurs of the Blues. Met wel een misleidend intro en mooi strak geblazen solo's. We gaan even luisteren naar de stemkunstenaar Bobby McFerrin, een veelgevraagde man op het North Sea Jazz Festival. Hij maakte een aantal prachtige opnamen met pianist Chick Corea. Zo ook de song Moondance van Van Morrison. En McFerrin maakte natuurlijk weer iets heel bijzonders van. this night follow dance with the stars above in your eyes. And fabulous night to romance neath the cover of October sky. Oh, the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. When our trying to please you, the calling of your heartstrings that play soft and low, and all the night's magic seemed to whisper and hush, and all the soft, soft moonlight seemed to shine in your blush. Again, I just have one more moon dance with. with uur van Vrijdagavond Live is bijna voorbij. In het begin liet ik alt-saxofonist Cannonball Adderley horen. En met hem gaan we ook besluiten. Maar nu samen met zijn cornetspelende broertje Ned.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 Premier Balkenende, VVD-leider Rutte en PvdA-lijsttrekker Cohen... zijn blij met het akkoord dat werkgevers en werknemers vandaag hebben gesloten... over verhoging van de AOW-leeftijd. Balkenende, die benadrukte dat hij sprak als premier, zei dat het draagvlak voor de verhoging hiermee is gewaarborgd. Cohen zei iets soortgelijks en het zou hem niet verbazen als het akkoord er uiteindelijk toe leidt dat de leeftijd in 2025 naar 67 gaat. Rutte heeft nog wel vragen over het tempo waarin de leeftijd omhoog gaat. De SP is fel tegen verhoging van de AOW-leeftijd en vindt het niet netjes dat de sociale partners voor de verkiezing al een akkoord hebben bereikt. Volgens partijleider Roemer is eerste kiezer aan zet. De euro staat voor het eerst in vier jaar tijd onder de 1,20 dollar. Door zorgen over de overheidstekorten van landen in de eurozone kwam de euro uit op 1,1993. De Europese effectenbeurzen leden ook vandaag weer verlies. Dat kwam vooral door geruchten over problemen bij de Franse bank Société Générale... en tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De AEX sloot 1,8% in de min. Londen en Frankfurt gingen 1,6 tot 1,9% omlaag. En Parijs sloot zelfs met een verlies van 2,9%. De mannenfinale van de Open Franse tenniskampioenschappen gaat tussen de Zweed Robin Söderling en Rafael Nadal uit Spanje. Nadal versloeg de Oostenrijker Jurgen Meltzer in drie sets 6-2, 6-3 en 7-6. En hier op de dag plaatste Söderling zich door in vijf sets te winnen van de Tsjech Thomas Berdi. De finale op Roland Garros wordt zondag gespeeld. De aanvoerder van het Engelse nationale elftal, Rio Ferdinand, doet niet mee aan het WK voetbal. Op de eerste training van het team in Zuid-Afrika liep hij een knieblessure op die hem zeker vier weken uit de roulatie houdt. Zijn vervanger als eerste aanvoerder is Steven Gerrard. Dan het weer, droog en helder en minima vannacht rond 7 graden. Morgen volop zon, middagtemperatuur.